Mm-hmm. my is shoe. I call my baby and let's go watch her with you. I'm some movies, but she don't seem to be get. And then she asks me, why don't I come to her flat and have some supper? And let the evening pass by by making records. Besides a groovy high five, I say yeah yeah. And that's what I say, I say yeah yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. She loves me, she makes me know that she's mine. when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses. Ja. Kan wel wat zeggen. Uit. Kan wel wat zeggen, maar dat... Eh, ik hoop dat u er nog bent, eigenlijk. Om heel eerlijk te zijn. Ik kan wel wat zeggen, maar dat doe ik niet. Nee. Het blijft netjes. Ja, we starten de computer even opnieuw op. Dan eh, kunnen we waarschijnlijk daar gewoon mee doorgaan. Ik zou zeggen, Joop, uh, gooi de eerste wetenswaardigheid erin, denk ik. Nou, laten we het zo doen. Ehm, ik, ik, wil eigenlijk een vandaag uh, over paddenstoelen. En toen heb ik in de voorbereiding naar dit programma heb ik contact gekregen met Christy Gansner. En Christy Ganser die doet heel veel met wijn onder andere. Via Wijn aan Zee. Als u dat googelt krijgt u de website uh, Gans Lotte. En eh, daar kunt u zien dat, eh, dat ze veel met wijn doen. Zij is een, eh, een, een niet echt een zij Ze heeft wel een wijnbrevet gehaald. En is nu aan het studeren op de wijnacademie. Om haar finologenopleiding af te maken. En zodat ze haar klanten en indirect dus ook u. Want wij gaan haar regelmatig gebruiken. Straks beter kunnen adviseren over wijnen en de wijnspijscombinatie. spijscombinatie ehm, ze heeft ook een column gemaakt een soort van een kolom En die wil ik nu even voordragen. Zelden wordt aan tafel zo goed huwelijk gesloten als tussen wild en wijn. Naast een stukje wildbraad hoort een welgekozen glas wijn te fonkelen in het glas. Het is niet anders. Maar welke wijn schenken we bij welk welbereiding? Deze vraag moet je niet al te zwaar opvatten. Je kiest een wijn die je toelacht, die je lekker vindt en die je lekker lijkt. Tegenwoordig mag alles, met mag tussen aanhalingstekens. Eh, rode wijn bij vis, witte wijn bij rood vlees, zoete wijn bij hartige gerechten en dat soort dingen. Toch is het de moeite waard om een wijn te zoeken die fraai harmonieert met een gerecht. Als wijn en spijs op elkaar zijn afgestemd, gaan beide beter smaken. Daar komt, oh, <clears throat> sorry. Daar komt bij dat we nu op eigen authentieke smaak of diverse wildsoorten veel meer in hun waarde laten dan voorheen. Vroeger werden ze bedolven, op onder complexe, alles overheersende sausen of heel stevige marinades. Eh, die tijd kan ik me nog goed herinneren, Jacques. Wat is er mooier om bij een stukje wild een passende wijn te zoeken... uit het maar groter wordende aanbod? Want het hoeft lang niet altijd meer een hoge Bordeaux of een Bourgogne te zijn. Er is wereldwijd een enorm assortiment aan wildwijnen verkrijgbaar. En ook een lekkere, lekkere wildwijn hoeft niet kostbaar te zijn. Wijn heeft een ideale temperatuur, kamer, serveertemperatuur. Meestal staat deze tegenwoordig wel op de fles aangegeven. Op deze temperatuur smaakt hij het op zijn best.